Zes uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. VVD, PvdA en D66 in de Eerste Kamer willen dat Nederland meebetaalt aan het herstel van de fontein die in Rome werd beschadigd door Feyenoord-hooligans. Senatoren van die partijen noemen de vernielingen een schande. In een brief aan premier Rutte vragen de senatoren of het kabinet nog meer gaat doen dan alleen het steunen van particuliere hulpinitiatieven. De Amerikaanse ex-marinier die in 2013 de voormalige Navy SEAL Chris Kyle doodschoot, heeft levenslang gekregen. Kyle schreef het autobiografische boek American Sniper, waar de gelijknamige film op is gebaseerd. Hij en een vriend werden door een getraumatiseerde veteraan doodgeschoten op een schietbaan in Texas. Chris Kyle staat bekend als de dodelijkste Amerikaanse sluipschutter ooit. Hij heeft 160 bevestigde slachtoffers op zijn naam staan en nog eens 95 onbevestigde. Bij anti-regeringsdemonstraties in Venezuela is een jongen van 14 omgekomen doordat hij werd geraakt door een politiekogel. De scholier raakte gewond aan zijn hoofd bij een demonstratie in San Cristobal. Een 23-jarige politieman heeft bekend dat hij bij de zaak is betrokken. In Venezuela is het al langer onrustig vanwege de economische crisis. Zo'n 24.000 declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget zijn nog niet uitbetaald. Sinds de afhandeling van PGB-declaraties begin dit jaar werd overgenomen door de SVB... zijn er forse betaalachterstanden ontstaan. Volgens staatssecretaris Van Rijn wordt nu 99% van de declaraties binnen de afgesproken 10 dagen overgemaakt. De weerstand groeit tegen een bezuiniging bij de brandweerkorpsen. Steeds vaker wordt voor de eerste uitruk een bestelbusje met twee man op pad gestuurd... in plaats van een grote brandweerwagen. Dat zou tijd en geld schelen. Brandweerkorpsen en deskundigen wijzen op de risico's... omdat vooraf niet is te zeggen hoe groot een brand is. De Tweede Kamer praat er vandaag over met minister Opstelten. Het weer vanochtend bewolkt en buien, mogelijk met natte sneeuw. In de middag droog en geregeld zon en dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.